Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De nieuwe Spaanse regering komend jaar bijna 9 miljard euro. Daarbij wordt geen enkel ministerie gespaard, zegt Financiën. De lonen van de ambtenaren worden bevroren en de belastingen gaan omhoog, vooral voor de rijkste Spanjaarden. Volgens premier Rajoy komt het begrotingstekort dit jaar uit op 8 procent. De hackersgroep Anonymous heeft de creditcardgegevens van zo'n 300 Nederlanders op internet gezet. Een van de gedupeerden is PVV-kamerlid Hernandez. De gegevens komen uit de database van het Amerikaanse inlichtingenbedrijf Stratfor. In totaal staan van zo'n 860.000 mensen creditcardgegevens, e-mailadressen en wachtwoorden online. Anonymous dreigt ook veel e-mailverkeer van Stratfor openbaar te maken. In Syrië hebben ordentroepen traangas en scherpschutters ingezet om demonstranten uiteen te jagen. In het hele land wordt massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad. De oppositie had daartoe opgeroepen om waarnemers van de Arabische Liga te laten zien hoe groot de onvrede onder de bevolking is. De omwonenden van het theater in Helmond dat gisteravond door brand werd verwoest kunnen zeker tot maandag niet terug naar huis. Bij het theater Het Speelhuis staan 18 kubuswoningen van architect Piet Blom. Vier tot zes kubuswoningen zijn niet meer bewoonbaar. Bewoners van een appartementencomplex in de buurt dat tijdens de brand werd ontruimd kunnen wel terug naar huis. Schaatster Margot Boer is Nederlands kampioene sprint geworden. Op de afsluitende 1000 meter had ze aan een derde plaats genoeg om haar voorsprong in het klassement te behouden. Thijsje Oenema eindigde in Heerenveen als tweede, Marit Leenstra werd derde. Bij de mannen gaat Hein Otterspeer na drie afstanden aan de leiding. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgt regen. In Limburg kans op wat natte sneeuw. Morgen grijs en druilerig met soms wat lichte regen. De temperatuur stijgt naar 5 graden in Groningen en 10 in Zeeland. Tijdens de jaarwisseling blijft de kans op wat regen aanwezig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A5 Haarlem-Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en De Hoek.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 Dat is jouw tekst. Maar goed, ehm, <laughs> we gaan even aan Krim vragen wat we gaan doen. Nou, het is vandaag vrijdag 30 december. En dat betekent dus dat het, het laatste weekend is van dit jaar. En wat heb ik, en ja, vooral ik, besloten? Eh, dat we vandaag een, een, eh, mega top 20 gaan draaien. Je hoorde net nummer 20, dat was Adele. Met Rolling to the Deep. Ehm, wat zeg jij? Rolling in the Deep. Ja, maar wat zeg jij? Nou, laten we beginnen. Oh, wat een toeval. Dit had ik niet verwacht. <laughs> <laughs> dus we gaan nu eh, naar nummer 19 en eh, ik zal het je even uitleggen. We hebben een eh, lijst met allemaal nummers inderdaad. Van afgelopen jaar? Van afgelopen jaar. Alles is van afgelopen jaar. Is allemaal, zijn allemaal hits geweest. we hebben ook nog drie kleine lijstjes. Dat is een lijstje van Pitbull, een lijstje van David Guetta en een lijstje van de grootste Nederlandse hits. En ehm, voor de rest hebben we alleen maar lekkere muziek. Ik heb het al helemaal lopen doorluisteren gevraagd en ik werd er vrolijk van. Dus ongelooflijk. Dat is mooi. laten we luisteren naar nummer 19 en dat is Adele weer met Set Fire to the Rain. is dus niet alleen de mega top 20 die het telt, maar welke artiesten had er de meeste hits dit jaar?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 Time is slipping away Away from us so stay Stay with me I can make Make you glad you came The sun you came The sun goes down, the stars come out And all that counts is here and now My universe will never be the same I'm glad you came, I'm glad you same I'm glad you came I'm glad you came, Ja, je luistert naar de lijst der lijsten De mega top 20 van 2011 Op nummer 20 stond natuurlijk Rolling in the Deep van Adele En gevolgd door nummer 19 Dat is Set Fire to the Rain van Adele En eh, daarvoor hoorde je de hit van januari Hello van Martin Solveig Dus wat waren de rest? 17, eh, I Like How It Feels van Pitbull en Alrik eh, Grenade van Bruno Mars en op nummer 15 staat Glad You Came van The Wanted wel allemaal nummers waarvan je denkt, vooral Bruno Mars bijvoorbeeld, dan denk je van, hé, hey, is het wel van dit jaar? Ja, klopt. Maar het is dus allemaal van dit jaar. Allemaal in dit jaar, dus... Eh. Dat is wel heel leuk. En eh, we gaan eh, als het dus nu luisteren naar echt een hit van dit jaar. Eh zou ik, ja, dat kan ik wel zeggen toch?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 Gaan we verder met het Nederlandse hitlijstje. We beginnen met Ben Sanders met Kill for a Broken Heart. So loud tonight, I'm out tonight. And if this heart would work, then I would feel the hurt tonight. It's worth a try. I try to break it, but it's not breaking. I try to fake it, but there's no fake taken. I took your picture. Kijk, ze gaan naar Munnik met Kijk me na. Ik ga jouw toekomst achterna. Ik weet niet of ik dit terug zou geven.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 Wat is Rolling in the Deep van Adele? Eh, ja, die hit die stond eh, na, na eh, Hello, wat je zo gaat horen, wat ik ga zeggen. Stond die in februari echt gewoon helemaal bovenaan. En het leuke was dat daarna een andere hit kwam van Adele. Dat was Set Fire to the Rain. En die stond daarna samen met Rolling in the Deep samen op nummer 1. voor echt, ik weet niet hoe lang. Ik geloof een maand of twee. Eh, daarna zakte Rolling in, de diep, eh, Rolling in de Diep zakte weg. Die gingen de diepte in. En um, Set Fire to the Rain, die, eh, die bleef hoog staan. daarna volgde Hello, want die volgde daarvoor, van Martin Solveig. En I Like How It Feels is natuurlijk op dit moment een hele grote hit van Pitbull en Ricky Iglesias. Vooral het fluitje doet het goed bij de vrouwen. En daarvoor hoorde je ook nog Bruno Mars met Renate. Die stond op nummer 16. En... Um, leuk aan die plaat is dat je denkt van, hij is toch al heel oud. Maar nee, het is echt een hit van dit jaar geweest. En Bruno Mars had natuurlijk ook nog veel meer hits eh, dit jaar. Bijvoorbeeld uh, met, eh, met bijvoorbeeld Eminem. En Lazy Song was ook een hele grote hit van hem. Maar Cornet is natuurlijk toch wel de grote hit van hem. Hij trad er onder andere mee op in de Voice of Holland. Met een hele rare andere versie, maar ja, het is wel heel moeilijk om met instrumenten computers na te spelen. En eh, daarvoor hoorde je nog Glad You Game van The Wanted. En wat bijzonder is aan die plaat, is dat, eh, dat het echt een hit is die je maar blijft kennen als je hem hoort, zeg maar. Dus het is een oorworm. Niels. Oké, ja, dan gaan we verder naar nummer 14, dus Not Over You van Kevin DeGraw. Uh, eh, in de top 40 een laagvlieger. In week 25 maar overal een hele grote hit. Ja, overal gewoon. Ja, ook in ons programma <laughs> hebben we veel gedraaid. En dan eh, gaan we door naar eh, Loca People van Zak wel? nummer 13. Eh, echte zomerhit natuurlijk. begin juli stijgt hij op en daar of, nou, naar de top. ja, naar de top. Hij stond een hele tijd op nummer 1. Een maand hè? Ja, een maand. En daarna werd hij de troon afgestoten door nummer, 13, of nummer 12, Dan Coduro van Don Omar. Ook een lekker nummer was dat hè? Zeker weten. Jij was toen geloof ik op vakantie? Ja, klopt. Ja. En werd hij daar ook doodgedraaid in Spanje? Dan Coduro? Ja. Ja, in het Spaans. En ook Loca People? Ook in het Spaans. Loca People. En uh, nummer 11 is eh, Rain, eh, Rain Over Me van Rain Over Me. Pitbull en Mark Anthony. Ook weer, Pitbull, Pitbull heeft echt heel veel hits gehad dit jaar. Hè? Klopt. Als je gaat terugkijken hoeveel hits die man heeft gehad, is bizar. En nu heb ik op Wikipedia dat gisteravond opge... Ik pak de microfoon 3 er eens even bij. We hebben genoeg tijd, dus Lars, pak hem maar bij. Oh, Dames en heren, Lars is ook in de uitzending. mag ik kiezen hoor? Applaus hoor, geen applaus? Ja, applaus natuurlijk. Je wil applaus zijn gast die heel veel wil. Ja, applaus alsjeblieft. Ehm, maar ik zei dus dat er maar vijf hits van Pitbull waren. dat zei ik omdat het op Wikipedia stond. Maar, hoeveel denk jij dat er zijn geweest? Nou ja, ik geloof jou meteen natuurlijk dat het vijf hits waren. Nee, ik heb nog even opgezocht. Ik zou het niet weten. Het waren er waarschijnlijk al meer dan vijf. Alleen in Nederland... Zijn het er vijf? Waren het er vijf. Oké. En, ja, dat was het. <laughs> ah, leuk, leuk. Nee, in Nederland waren het vijf. Ehm, hoeveel waren het dan in het buitenland? Ja, daar waren het een stuk of, eh, even nadenken hoor, dat heb ik niet geteld, maar het waren een stuk of, eh, of tien. Tien? Hij heeft er meer gehad in het buitenland, buitenland als in Nederland. Maar ja, wij zijn een kieskeurig volkje. En in de Nederlandse hè, ik weet niet of jullie hebben opgelet, ontbreekt één artiest. En ik had dat een beetje over het hoofd gezien dat die ook nog bestond. <laughs> ja. Nee, Gers die stond er twee keer in, Niels. Ah. Maar het is wel een ander Nederlands beentje waarvan ik zou denken van, is dit wel Nederlands? Raccoon. Raccoon, ja. En eh, we hebben tijd over en om de jongens zeg maar niet... Uh, af te laten vallen. Ja. Gaan we iets van Raccoon draaien en gaan we er, nou, in ons oog wel een van de grootste hits van dit jaar draaien. Dat is namelijk eerst Raccoon met Toeka hit. En dan de echte grote hit is van Guus Meels en Gers, pardon, met...